En dat komt omdat CDA en ChristenUnie een zetel meer hebben... dan je op basis van die uitslag van eh, maart, toen wij gestemd hebben, zou verwachten. Dus daar is gewield en gedeeld. En dat betekent dat de coalitie straks kan kiezen om of met BBB samen te werken... over rechts, op die manier een meerderheid te krijgen... of over links met de combinatie GroenLinks-PVDA. Die hebben 14 zetels. Dus ze hebben een keuze en daar is dus ook wel veel opluchting over. Bij de Boerburgerbeweging kan trouwens de champagne erbij gepakt worden. De partij van Caroline van der Plas is het grootst geworden in de Eerste Kamer. De terroristische dreiging in Nederland is het afgelopen half jaar groter geworden. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Vanwege Koranvernielingen wordt Nederland vaker door jihadistische groepen als doelwit genoemd. En ook het rechtsextremisme neemt toe. Toch wordt het dreigingsniveau niet veranderd. Op dit moment zitten we wel in een toegenomen dreiging... maar zeggen we het is voorstelbaar, eh, het is nog niet reëel... en we blijven op drie van vijf. En bewoners van een straat in Eindhoven zijn het zat. De straat is volgens hen zo slecht onderhouden dat die regelmatig verzakt en er gaten ontstaan. Sinds zaterdag is de weg zelfs helemaal afgesloten omdat er een sinkhol zit. En dat is niet de eerste, zegt deze bewoonster. Ik had hier eh, ineens dat er een groot gat viel, dat er stenen naar beneden vielen. Er is eh, al diverse keer met de gemeente over de weg uh, gepraat geweest en dat er gevaarlijke situaties ontstaan zijn. En ja, nu kun je het resultaat zien. Hier zit dus een gat daar zit een gat. En daar zit een gat. Het is hier een gatenkaas, ja. Bewoners zeggen bang te zijn dat het alleen maar erger wordt. De straat wordt nu met spoed gerepareerd. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het overal droog. En morgen krijgen we volop zon met temperaturen boven de 20 graden. Verder landinwaarts zelfs maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio vinden we op de A2 Amsterdam-Utrecht... bij de Leidse Rijntunnel 3 kilometer met een kwartiertje vertraging. Kwartier oponthoud op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 4 kilometer. En dat komt door de file op de A10, de ringweg van Amsterdam. Dat is de binnenring van de A10 West. Voor de Koentunnel 4 kilometer met een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging heb je als je over de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn rijdt... want bij afrit Nieuwveen staat 4 kilometer.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 Als zodanig klinkt het als een erfenis, maar ook helemaal fris. Ik heb het over Marty Stewart en de titelsong hebben we inmiddels achter ons. Nu nog twee meesterwerkjes. Eerst The Angels Came Down en vervolgens Vegas. woke up hurting Deep inside Couldn't feel my heart anymore Could have been dreaming I don't know Never felt like that before light Felt a hand Heard a voice say I understand And then the angels came down The angels came down miles from home Lost and lonely Sick and tired Giving up was good as gone Saw a light Felt a hand Then the angels came down.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 Op drift, aan het einde van zijn carrière. Geteisterd door herinneringen. Hij had in 1969 wereldkampioen rodeo kunnen worden, zingt Tucker. When de rodeo is over, vertelt het hele verhaal. He got down out of the cattle truck in the Amarillo night. He looked up at the Texas sky and thought of his last ride. He traded all his tomorrows for eight seconds one more time. He could have made world champion cowboy back in 1969. He thanked the driver for the ride and he closed the semi door and lamped across the parking lot to another liquor store. He held on to the bottle as he counted out his change. And he felt like some old saddle bronc had been turned out on the range. When the rodeo is over, where does the cowboy go? Never thought it'd be his last ride till the last time he got thrown. When your heart can't take the losing and your knees can't take the blows. When the rodeo is over He smokes cigarettes he can't afford and whistles to a ghost. His boots belong to memory and his spurs belong to rust. He'll be picking up his turquoise and leave the buckles in the dust. He never thought it'd be his last ride till the last time he got through. When your heart can't take the losing and your knees can't take the blows. When the rodeo is over, where do the cowboys go? When the rodeo is over, where does the cowboy Down is een traditioneel Amerikaans werklied, gezongen door de zwarte stewardoors die werkten op de eilanden langs de kust van Georgia. Het was een traditionele zeeshanty, een soort werklied met afwisselend solo en refrein. Piet Seeger is de vertolker van deze klassieker. Crossroads. Country Flashback. overleven en herstellen van een verwoestend motorongeluk met haar man in augustus 2020 ging Val Story door met optreden opnemen. Ze zingt over Songbird, maar zij is er ook één. van de maand. Geen gedoe, geen rommel, geen strijd. Deze plaat met country duet is een eenvoudig gemakkelijk plezier. Chris Hillman en Herb Peterson kennen elkaar al vele jaren. Zij nodigen ons uit voor de blues. walk the floor. Frendo-songs zijn van een type dat je naar binnen trekt, met teksten die ervoor zorgen dat je blijft luisteren. Full Hearted Woman. Oh, for eyes in this drop summer heat. some kind of mirage or the futile act of a hopeful plight? Or have you come to tame the beast? Don't you know my bills? I to stay. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Hoewel ze uit het noorden van Nederland komen, klinkt Pick and Shovel als een band uit het zuiden van de Verenigde Staten. Ze raken ons met Right Between the Eyes. time Het is wel duidelijk waarom het hem gelukt is Ilse de Lange te strikken. Het western- en Amerikaanse sfeertje paste helemaal in het straatje van de Twentse zangeres en zorgde dus ook voor een zeer fijne samenwerking in Before the Storm van Bertolf. me into giving up this fight. Devil disappeared with the broad daylight. Now one dissent. de stem en een vintage sound, verlangend naar de bluesy country Rock'in 50s, 60s en 70s, neemt Kathleen Willems haar gitaar overal mee naartoe om verhalen te delen.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 Ever the dark come calling, ever the sun don't shine. I'm tired of shooting myself in the foot. Every shotgun blast renders my best laid plans kaput, flies my flag half mast. Even when I've been keeping my mind right, setting my sights on woe. Ever the dark come calling, ever the light lay low. Ever the dark come calling, ever you can't say when. Ever the sun comes shining, ever the roof caves in say it again. We got trouble like it's never been known. Ever the dark come calling, ever the lights stay gone. Roos werpt een niet knipperende blik op haar eigen kwetsbaarheden en op meer universele zorgen, waarbij ze zichzelf op de een of andere manier nooit al te serieus neemt. Dit manifesteert zich als een kritiek op het verraderlijke seksisme van de muziekindustrie via Dreamgirl. voor de country? Die vraag had ik aan het begin van deze aflevering kunnen stellen. Maar omdat ik nog een uur heb te gaan durf ik die nu ook al aan. De Mariotti Brothers tekenen voor de verbinding tussen het eerste en tweede uur.